Ze probeerden bij de Seychelles met verschillende boten een Frans onderzoeksschip te kapen. Op een van de boten vonden de Franse militairen enterhaken en een raketwerper. Wat er met de piraten gebeurt, is onduidelijk. In december moest de Nederlandse marine 13 verdachten vrijlaten omdat geen enkel land hen wilde berechten. Bij Madagaskar hebben piraten gisteren een Noorse olietanker gekaapt. Het schip heeft ruim 20 bemanningsleden aan boord. De man die donderdag het vuur opende bij het Pentagon had al jaren psychische problemen. De 36-jarige schutter was manisch depressief en is zeker vier keer opgenomen geweest in een kliniek. In januari waarschuwden zijn ouders de politie. Ze maakten zich zorgen over zijn toestand en hadden aanwijzingen dat hun zoon een wapen had gekocht. Donderdag beschoot de man twee bewakers bij het Pentagon die gewond raakten. In het vuurgevecht dat daarna ontstond werd de schutter gedood. Op internet zijn teksten gevonden waarin de Amerikaanse regering omschrijft als een criminele macht die persoonlijke vrijheden vernietigt. Meer dan 1 op de drie prostituees heeft wel eens seks met een klant zonder condoom. Blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Universiteit Brussel. Zowel in België als in Nederland gebeurt dat vooral bij orale seks. Bij de klassieke seks wordt in 98% van de gevallen wel een condoom gebruikt. De onderzoekers verzamelden hun gegevens op pornosites... waar klanten van prostituees vragenlijsten invulden. Volgens de onderzoekers komen onbeschermde contacten in België vaker voor dan in Nederland, doordat de prostitutie in Nederland beter is gereguleerd.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 Als hij laughed